en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Zeven jongeren hebben een werkstraf gekregen omdat ze gestolen examens van de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen in bezit hadden. De rechtbank acht hen schuldig aan heling. De werkstraffen variëren van 20 tot 80 uur. Vijf anderen zijn vrijgesproken. In mei vorig jaar werden uit de kluis van Ibn Galdoen 27 landelijke eindexamens gestolen door een aantal leerlingen van de school. De examens werden verkocht. Een deel werd ongeldig verklaard en moest worden overgedaan. Minister Kamp wil nu niet besluiten of er deze kabinetsperiode nog proefboringen naar schaliegas worden gedaan. Hij wil eerst de onderzoeken naar de voor's en tegens afwachten. Die zijn rond volgend jaar zomer klaar. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van de PvdA en GroenLinks aan. Daarin staat dat er deze kabinetsperiode niet aan schaliegaswinning moet worden gedaan. De minister wil de motie uitvoeren, maar hij sluit niet uit dat er wel proefboringen worden gedaan. Volgens de PvdA en GroenLinks vallen die ook onder de motie, maar Kamp is het daar niet mee eens. In een afgelegen gebied in Sierra Leone zijn tientallen lichamen gevonden van mensen die zijn overleden aan ebola. Teams van de Wereldgezondheidsorganisatie troffen in de oostelijke regio Kono in een ziekenhuiskamer 25 lijken aan. De afgelopen dagen werden in het gebied meer ebola-slachtoffers gevonden. In totaal zijn het 87 mensen. Tot nu toe zijn er bij de Wereldgezondheidsorganisatie 6446 doden gemeld. De Maastrichtse burgemeester Onno Hoes heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen Omroep Poont en de maker van de verborgen camerabeelden die zijn uitgezonden in Poonieuws, zegt zijn advocaat. Op de beelden is te zien hoe Hoes tijdens een date een privégesprek voert met een man van 20. De burgemeester stuurde hem ook delen van zijn ambtelijke agenda. Naar aanleiding van de uitzending en de commotie daarover besloot Hoes op te stappen. Het weer wisselend bewolkt en veel buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Morgen geruime tijd regen en aan zee een zuidwesterstorm. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eemnes 4 kilometer. Tussen Laren en Bunschoten 5 en richting Amsterdam op de A1 tussen Amersfoort en Eembrugge 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-West 4 kilometer. Vanuit Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht-West 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 6 de A20 richting Gouden bij Moordrecht 5 kilometer. A27 Almere-Gorkum bij Utrecht-Veemarkt 9 kilometer. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En eh, voor de verandering eens een keer geen hits. Dus eh, misschien wel interessant om even te blijven luisteren. We beginnen met hun allereerste A-kant. Nummer 1 van hun allereerste LP. En dat ga je zo meteen horen. En daarna hoor je vanzelf wat er langskomt. Ik weet het ook nog niet. Veel plezier. be. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child. Oh yeah. Baby, take a chance with me. Oh yeah. Baby, take a chance Oh yeah. We begonnen met eh, I Saw Her Standing There van het album Please Please Me. En daarna van het album With The Beatles, Little Child. En wat gaan we nu doen? Nou, I'll Be Back. Wie zei dat ook alweer? If you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before. Kansas City en Hey Hey Hey... van het album Beatles for Sale. En daarvoor van het album A Hard Day's Night draaiden wij I'll Be Back. Ehm, ja, de volgende twee staan alweer te dringen. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met.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 I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. One of the girls were never quite like this. Da, da, da, da, da. Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again. never seen her face. I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Mmm, na na na. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Rubber Soul was het uh, John Lennon's In My Life. En daarvoor van het album Help hoorden we I've Just Seen a Face. Dan gaan we nu naar een track, de laatste van kant B... van het album Revolver. Hier is Tomorrow Never Knows. zo nog even een eh, klein minuutje door. Daar gaan we dus wel even doorheen praten gewoon. Dit was uh, uh, natuurlijk Day in the Life van Sgt. Peppers. En daarvoor horen we van het album Revolver... Tomorrow Never Knows. We gaan nu een 3 in eentje doen. En dat doen we met composities van George Harrison. Daar is niet veel bijzonders aan, maar alle drie hebben ze de sitar in de hoofdrol. without going out of my door. I can know all things on earth without looking out of my window. I can know the ways of heaven The farther one travels, the less one knows the less worry. You can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven The the one travels, the less one knows, the less one. arrive without traveling. See all without looking, do all klonk allemaal heel serieus, maar er werd aan het eind toch eh, gelachen. Ja, dat was eh, een drie-in-eentje met uh, composities van George Harrison. En allemaal met in de hoofdrol de sitar. we eindigden met Within You Without You van Sgt. Peppers. Daarvoor Love You Too van het album Revolver. En als eerste draaiden we The Inner Light. En dat was de b van het singeltje Lady Madonna. Ja, ja, voor kinderversjes uh, draaide de heren ze eh, hun hoofd ook niet om. En eh, ook voor de stevige hap gingen ze niets uit de weg. Everybody's got something to hide, except for me, my monkey, van het witte album. En het is All Together Now van de Yellow Submarine CD. nou, er staan er weer twee, dacht ik zo. Even kijken. Ehm, ja. Ehm, dat was eh, Because van het album uh, Abbey Road. En dan zijn we nu alweer toe aan de laatste van eh, deze marathon-uitzending. En dat wordt van het album Let It Be Across the Universe. endless rain into a paper cup they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Er zitten vier uur op. En ze waren heerlijk. Maar eh, het is wel vier uur natuurlijk. Dus ik ben eigenlijk blij dat ik zo meteen uh, lang uitkwam met de beentjes op tafel. Lekker genieten van eh, wat er allemaal vanavond op afkomt. We hebben heerlijk genoten van vier uur heerlijke muziek. De eerste twee uur Matchbox. En de tweede twee uur als invaller voor Hans. Met het eerste uur Nederpop Nederbeat uit de jaren 60 en 70. En het laatste uur Beatles. Geen hits, maar wel bekend materiaal, denk ik zo. Eh, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ik wens u een fijn weekend. En veel plezier met de komende programma's van vanavond nog. Waaronder Alternative FM met Jaap en Charles met zijn Easy Listening. Veel plezier en tot de volgende week. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.